beginnen te trekken. Dan is hier de zomer voorbij. Dan trekken ze naar warme landen. En wij blijven. bruin door de zon. Vanaf het balkon ziet men de kinderen vaak spelen. Op zand en op straat, soms tot s'avonds laat. Geen zorgen, geen lach van de zon. kwamen beginnen te trekken, dan is hier de zomer voorbij. Dan trekken ze naar warme landen. gaat snel voorbij. Dat wij van de zon profiteren. Begrijpt het soms niet, voordat je het ziet. Is dan de zomer